11 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Het ongeluk op de Maas waarbij een binnenvaartschip de stuw bij Graven ramde... heeft tot onherstelbare schade geleid. Volgens Rijkswaterstaat moeten drie van de vijf beschadigde jukken worden vervangen... en is de schade aan twee andere onherstelbaar. De stalen jukken houden het water tegen. Aan de onderkant zit een betonconstructie die deels onder water zit. Ook dat beton is zwaar beschadigd. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe de problemen bij graven kunnen worden opgelost. Russische atleten krijgen een kans om weer mee te doen aan internationale atletiekwedstrijden. Ze moeten van de Internationale Atletiekbond dan wel voldoen aan strenge eisen. Daarnaast mogen ze niet deelnemen onder hun eigen Russische vlag, maar onder een neutraal vaandel. Een van de eisen is dat de atleet niet voorkomt in het uitgebreide dopingrapport dat vorig jaar uitkwam. Het Amerikaanse anticorruptiebureau wordt toch niet afgeschaft. Eerder vandaag stemde het Huis van Afgevaardigden voor de afschaffing, maar na een storm van kritiek is die beslissing teruggedraaid. Het onafhankelijke instituut werd in 2008 opgericht na enkele corruptieschandalen. Het bureau kan anonieme klachten in behandeling nemen en besluiten tot onderzoek. Voormalig VVD-politicus Henk Koning is op oudejaarsavond overleden. Hij was van 1967 tot 1991 afwisselend Tweede Kamerlid en staatssecretaris. Daarna was hij tot 1999 lid van de Algemene Rekenkamer. Henk Koning was al geruime tijd ziek, hij was 83 jaar. De politie heeft een vierde verdachte opgepakt in verband met de schietpartij in Hellevoetsluis. De verdachte is een man van 50. Er wordt nog gezocht naar twee andere verdachten, zegt de politie.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 having fun. I heard somebody say, But if all I've been is fun, then baby, let me go. Don't wanna be in your way, and I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend.

beauty. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal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 Let the reason be love.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 nacht bij jou. 寂寞。